Nu blijkt dat hij al een paar keer op de vingers was getikt voordat hij werd opgepakt. De man zou aantekeningen hebben gemaakt van geheime info en toen hij die in zijn zak stopte werd hij gewaarschuwd. Hij zit nog steeds vast. Voor het lekken van de geheime info kan hij maximaal 15 jaar cel krijgen. Er is een man opgepakt voor een grote brand op een camping in Nunspeet afgelopen nacht. Daarbij gingen een paar tenten in vlammen op. De vakantiegangers die in de tenten en caravans liepen konden op tijd wegkomen. Volgens de politie was de verdachte onder invloed toen hij werd opgepakt. Maarten Stekelenburg gaat met voetbalpensioen. De Ajax-keeper neemt zondag afscheid tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Afgelopen jaren speelde Stekelenburg in Amsterdam. Daarvoor stond hij onder meer bij AS Roma, Fulham en AS Monaco, Monaco onder de lat. in Amsterdam is een bijzonder filmfestival aan de gang. Transscreen heet dat filmfestival. En er zijn films, lezingen en workshops die over transgenders gaan. Sel Merel is een van de programmeurs en legt uit waarom het festival voor haar zo belangrijk is. Het is echt een bijeenkomst. Dus mensen komen daar en eh, kunnen binnenstappen in de, in de bioscoop. Eh, je kan je achterin de zaal zetten, je kan een film kijken of je kan gewoon volop mee participeren en mensen ontmoeten. En dat is toch echt wel ja, een van de kernwaarden van het festival. Dat het een ontmoetingsplek is. Een plek waar mensen kunnen samenkomen. Er zijn allerlei films en documentaires te zien. Die gaan trouwens niet allemaal over transgender.